is de Nederwit met het NOS-journaal. Een vergadering van de VN-veiligheidsraad over de bloedige onlust in Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad was bijeengekomen op verzoek van Duitsland na het geweld van gisteren en eergisteren... waarbij zeker 100 Syrische anti-regeringsbetogers zouden zijn gedood. De westerse leden van de Veiligheidsraad willen al maanden een veroordeling van het Syrische regime, maar China en Rusland, die vetorecht hebben, waren steeds tegen. Zij vrezen dat een veroordeling de opmaat is voor militair ingrijpen Iets wat wordt ontkend door het Westen. Na de bijeenkomst wilden diplomaten alleen kwijt dat er beweging in het standpunt van de tegenstanders lijkt te zitten, maar meer toelichting gaven ze niet. Afgesproken is dat de Veiligheidsraad later vandaag verder over Syrië vergadert. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die elke verhoging van het schuldenplafond afwijzen en die nog veel meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen, vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Nu het Huis van Afgevaardigden het schuldenakkoord heeft goedgekeurd, moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. Dat levert naar verwachting geen problemen op. De stemming staat gepland voor vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse wil een afkeerkliniek beginnen. Hij wil onder de naam Amy Winehouse Foundation samenwerken met bestaande afkeerklinieken. In Groot-Brittannië hebben afkikcentra van de overheid vaak lange wachtlijsten en privéklinieken zijn voor de meeste Britten niet te betalen. Volgens Mitch Winehouse zijn er honderdduizenden jonge verslaafden in zijn land die met goede hulp een normaal leven zouden kunnen leiden. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving en stierf anderhalve week geleden in haar huis in Londen. Dan het weer, vrijwel onbewolkt, minima rond 13 graden. Overdag veel zon, aan zee wordt het 24 graden. En landinwaarts kan het 28 graden worden.